De premier van Tunesië leidt nu een overgangsregering die binnen een half jaar nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Ben Ali was bijna een kwart eeuw president van Tunesië. Hij sloeg op de vlucht voor de al weken durende protesten van de bevolking. Die waren de armoede en onderdrukking beu. Het is de brandweer in Zwijndrecht nog niet gelukt om het vuur te doven in een wagon met ethanol. Op de rangeerterrein Kijfhoek wordt voor een tweede keer geprobeerd om met een schuimdeken het vuur uit te krijgen. De brand brak gisteravond uit. Omwonenden moesten hun huis uit, zo'n 40 mensen zijn elders ondergebracht. Er zijn volgens de gemeente geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Toenmalig minister van Middelkoop heeft NAVO-partners gevraagd om Wouter Bos onder druk te zetten. Bos had zo de PvdA moeten laten instemmen met een nieuwe missie in Afghanistan. Van Middelkoop bevestigde in Nieuwsuur berichten die daarover via Wikileaks naar buiten waren gekomen. Doordat de PvdA tegen een nieuwe missie in Afghanistan was, viel uiteindelijk het kabinet. Amerika was er veel aan gelegen om de Nederlanders in Afghanistan te houden. De Amerikaanse president Obama versoepelt de beperkingen op reizen naar Cuba. Studenten en leden van kerkgenootschappen kunnen daardoor naar het communistische land reizen. Ook mogen Cubanen in Amerika één keer per kwartaal 500 dollar overmaken naar familie in Cuba. Obama heeft de beperkingen op die onder zijn voorganger Bush werden ingevoerd. In Amsterdam is een inbreker van een balkon op drie hoog naar beneden gevallen. De politie ging naar een inbraakmelding kijken in een flatwoning en trof één man binnenaan. De ander lag onderaan de flat op straat. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.